rijkste Britten volgend jaar een fors hogere belastingaanslag verwachten. Euro. Het extra belastinggeld dat daardoor binnenkomt wil Labour uitgeven aan het verbeteren van overheidsdiensten zoals de gezondheidszorg. De kans dat Labour volgende maand aan de macht komt is overigens klein, want de achterstand op de conservatieve partij van premier May is enorm. De terreurgroep Boko Haram heeft 82 ontvoerde meisjes vrijgelaten... na onderhandelingen met de regering in Nigeria. In ruil zou een aantal gevangen Boko Haram-strijders zijn vrijgelaten. De meisjes maken deel uit van de groep van bijna 280 schoolkinderen... die drie jaar geleden werden ontvoerd. Een klein deel van die meisjes werd eerder al vrijgelaten. Boko Haram heeft de laatste tijd veel terrein verloren. De terreurorganisatie is verjaagd uit de grote steden, maar er zijn nog veel strijders actief op het platteland. In China zijn 45 mensen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een aardverschuiving in de plaats Shenzhen, anderhalf jaar geleden. Een grote berg bouwafval en zand bedolf na hevige regenval een aantal gebouwen. 73 mensen kwamen daarbij om het leven. Op de stortplaats lag veel meer afval dan was toegestaan. Lokale bestuurders wisten dat, maar zij waren omgekocht. De bedrijfsleiding en de ambtenaren hebben nu tot 20 jaar gevangenisstraf gekregen voor hun aandeel in de ramp. De Amerikaanse bobslayer en olympisch kampioen Stephen Holcomb is onverwacht overleden. Hij werd dood aangetroffen in een trainingscentrum in Lake Placid. Hij was 37 jaar. Volgens het Amerikaans Olympisch Comité is de doodsoorzaak nog onbekend. Al is wel duidelijk dat er geen sprake is van een misdrijf. Holcomb won goud in de viermansbob op de winterspelen in Vancouver in 2010. En vier jaar later in Sochi won hij brons in zowel de tweemansbob als de viermansbob. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 9 graden. Morgen is er in het noorden nog even zon.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 I can't prove you out. I've been there before, right down to the core. I can't sing and shy. 106.9 ZFN I seen you walking down in Chinatown. I called you, I called you, I called you, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my, I pay my, I pay my money to the welfare line. I seen you, I seen you, I seen you standing in we can live in harmony. Yeah, yeah. I kinda, I kinda, I kinda like to be the president.